voor spoedige start. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De politie heeft de schipper aangehouden van de Duitse binnenvaarttanker... die gisteravond dwars door de stuw bij Graven is gevaren. Bij de 52-jarige Slowaak is een bloedmonster afgenomen... om te kijken of hij onder invloed was van alcohol. Ook wordt onderzocht of het schip technisch in orde was. De stuw in de Maas bij Graven is zwaar beschadigd. Het water kan ongecontroleerd doorstromen. Stroomopwaarts staat de Maas nu veel lager dan normaal. Onder meer bij Gennep kwam een aantal woonboten in de problemen. De scheepvaart tussen Graven en Sambeek ligt stil. De Poolse vrachtwagenchauffeur die is doodgeschoten bij de aanslag in Berlijn... is vandaag begraven in het noordwesten van Polen. De chauffeur van 37 was bezig met zijn laatste rit voor kerst... toen de dader van de aanslag zijn vrachtwagen kaapte... en inreed op een kerstmarkt in Berlijn. Honderden mensen waren naar de afscheidsdienst in de kerk gekomen. Ook de Poolse president Duda. De onbewaakte spoorwegovergang bij Winsum is dicht. Het verkeer wordt via een noodweg naar een beveiligde overweg geleid. Gisteren zei ProRail nog dat het een paar weken zou duren voordat de noodweg klaar zou zijn. Maar door het zachte weer ging de aanleg sneller dan verwacht. Auto's kunnen er nu al overheen. Op de onbewaakte overweg ontspoorde in november een trein na een botsing met een melkwagen. Eerder gebeurden er al twee dodelijke ongelukken. 2016 was warm, zonnig en droog, zegt het KNMI. Met een gemiddelde temperatuur van 10,7 graden staat het jaar op 10 in de top 10 van warmste jaren sinds het begin van de metingen in 1901. De zomer was een van de warmste zomers ooit in Nederland. Wel viel er in de zomermaanden meer regen dan normaal. De andere maanden was het behalve warm ook vrij droog het weer van nu. Het is vandaag behoorlijk koud met 1 tot 5 graden. Vooral in het westen en noorden bewolkt en mistig. Op andere plekken wel zonnig. Morgen op Aljaarsdag bewolkt en droog. En dat blijft waarschijnlijk ook zo tijdens de jaarwisseling. Het wordt dan 3 tot 7 graden. Op Nieuwjaarsdag wel regen.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 Welkom terug bij het eh, derde uur van de Eurohit 2016. Eh, de top 100 van Europa hier op ZFM eh, Zandvoort. Live vanaf de ijsbaan. En we zijn dit uur begonnen met de nummer 48 van dit jaar Speeding Cars. Maar goed voor mijn liefst 357 punten. En ondertussen, als je het een beetje koud krijgt, dan kan je heerlijk opwarmen. En warme poffertjes, ik kan het niet vaak genoeg zeggen... Ik zie er voldoende mensen omheen, me uh, zie ik zo weer eten. En eh, volgens mij zit ze zelf nou een bakje snert eten. Maar eh, weet je, ik, ik, zag ze tussendoor ook poffertjes eten. Kan je verklappen, Sander? Ze zijn eh, lekker. Ja, ze waren echt lekker. Ja, dus ik kan het iedereen aanraden. Kom gewoon hier naar de ijsbaan toe. Ga poffertjes halen. Het is allemaal voor het goede doel. En dat goede doel is Kika. Waar gaat Rob Harms nou weer naartoe? Nou, ik denk dat ik het wel kan raden, maar... Ja, hij gaat met zijn viertjes weg, geloof ik. Samen met Albert-Jan. Doei, veel plezier, bedankt, hè. Goed, dat was bestuur van ZFM kwam even eh, langs. Maar dan moet je niet hard zeggen. Hey, ehm, ja, ja, ja, ja. We gaan ons opmaken voor de top eh, de nummer 1 eh, eigenlijk van 2016. De vorige plaat die we draaiden, zei ik al, hè, die had... Ehm, wat zei ik nou? 357 eh, punten. En de nummer 1 van 2016 is met liefst goed voor 968 punten. In week 22 eh, erin gekomen. En dan kan je verklappen, ze staan nog steeds in de lijst der lijsten. En wie dat is, dat hoor je even tegen de klok van 5 eh, uur. Zonder gaat eh, dit uur eh, denk ik even de ijsbaan op. Ja, ik ga de ijsbaan straks even op. Kijken of het eh, gaat lukken. En wij gaan luisteren naar de nummer 43. En die is denk ik wel bekend bij iedereen. Die is gemaakt door onder andere een Nederlander geloof ik. Nou nee, nee, nee. Ja, nee, weet ik niet. Jean-Paul, is dat een Nederlander? Weet ik niet. Ik, ik ah, weet even niet welk nummer we gaan draaien. Nee, volgens mij niet. We gaan uh, Trumpets draaien van uh, Sac Noël.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 hoorde de nummer 43, eh, er wel samen met Salvi en Jean Paul met Trumpets. Dit is de nummer 42 van 2016. Eh, eh, Dit is Haven met Finding Out More. En op de ijsbaan staat ergens Sander verstopt. Sander? Ja? Hoor je me? Ja, ik hoor je. Nou, dat is mooi. Ik jou ook. Hoe is het nou. op de ijsbaan? wit en koud. Wit en koud. Ja. Oké. Vertel. Nou, er hangt een, eh, gewoon een heerlijke sfeer hier op de ijsbaan met die kinderen. Ja, volgens mij begint het steeds weer drukker en drukker te worden. Ja, het begint steeds witter en witter te worden. <laughs> ja, dat eh, heb je natuurlijk met een eh, ijsbaan. ik, had het over, ik had het over drukker. Ja, het wordt ook drukker inderdaad. Misschien kan je even naar iemand toe lopen. Nou, ehm... Nou, wie zal ik eens toe gaan? Nou ja, Nou, ik, ik loop even deze kant op. En dan pak ik jou even. Nee, nou, iedereen loopt voor me weg, man. Ja, dat is de story of your life. Iedereen loopt voor me <laughs> weg. Oké. Okay. Vorig jaar kwamen ze naar me toe, maar nu gaan ze voor me weg. Nou, dat kan. misschien komt door je kapsel. Ja, misschien. <laughs> nou goed, in ieder geval lekker druk op de ijsbaan eh, hier in eh, Zandvoort. Er wordt eh, veel geschaatst, veel rondjes gedraaid, veel gevallen voornamelijk. En ehm, ja, volgens mij ben jij al gevallen, Sander? Nou, ik ben nog niet omgevallen en ik heb ook nog geen kinderen zien vallen. Oh ja, net eentje voor mij nou zo, maar eh, ja, nee, dan gaat het hartstikke goed. Ja, nou, ik heb het niet gezien, dus... Uh... Ah, oké. Nou, blijf jij nog even lekker over het ijs kijken of je iemand eh, naar voren kan trekken. Dan eh, gaan wij ondertussen luisteren naar de nummer 41 eh, van dit jaar. Dan gaan we bijna ons opmaken voor de top 40 van 2016. Ehm, maar eerst de nummer 41 dus. En die is in handen van DNCE samen met Haley Steinfeld met Rock Bottom.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 de nummer 41, Heine Steinfeld samen met eh, de DNC Rock Bottom. De 40 hadden we overgeslagen dit is nummer 39 van 2016 met Simons met Catch and Release. En de nummer 40 eh, moet ik jou ook wel eh, even verklappen eh, wie dat is natuurlijk. Dat is wel zo leuk om te weten. Dat is, om precies te zijn, Charlie Pot samen met uh, Selena Gomez. We Don't Talk Anymore. Goed voor 428 punten. De nummer 39 was goed voor 437 punten. Ehm, ja, ik, de, mijn eerste gloewijn is eraan gegaan. Het eerste nipje gloewijn. Heerlijk. Ja, ik kan bijna eh, mijn kacheltje uit gaan zetten. Ja. <laughs> nou, het, geef ik maar niet mij hoor, die kachel dan, als ik hem niet meer nodig heb. Nee. Maar die hebben het koud. Ja, het is in ieder geval even wat lekkers warm. Even ja, binnenkrijgen. Ja, en gelukkig doen we niet alleen. Patrick die is ook weer aanwezig. Patrick de Zeester. Ja, ik kan er niks aan doen. Er waren allemaal... Uh, ik weet niet of je een beetje op social media zit. Maar op social media heeft hij een eh, foto gepost. Nou, niet hij, maar zijn broer. Met 100.000 uh, op het strand. Maar ik ben benieuwd. Was het nou het strand van Zandvoort of niet? Geen idee. Geen idee? Oh. Nou ja, als het strand van Zandvoort was, was het wel uh, leuk geweest. Hey, eh, we staan nog steeds hier eh, live op locatie op de ijsbaan in Zandvoort in het centrum. En we zijn nog steeds bezig met de Eurohitte 2016. En eh, dat eh, ja, gaan we volzetten tot eh, de klok van 5 uur. 5 uur zal het draaitafeltje worden overgenomen door Hans en zijn vrienden. En om 7 uur vanavond dan hebben we weer gezelligheid in de huis met DJ Atomski. Ja. CFM Jong Zandvoort met Thomas de Jong. Moest even <laughs> nadenken hoe die van zijn achternaam ook weer heette. En die zal weer hier de ijsbaan op stel te gaan zetten. We hebben de speakers van uh, eh, Nop Bijnas eh, in gebruik. Dus uh, dankjewel Nop overigens nog daarvoor. Want ja... Jullie kunnen wel een leuk feestje bouwen met deze speakers. Dat vind ik wel leuk. Ik, vorige week stond ik hier ook natuurlijk met de Euro Breakdown. En ik kreeg te horen dat er zelfs bij Centerparks te horen was. Dus ja, oeps. weet je, dan ga ik iets te hard. En dan is het weer gezellig. En dan krijg je dat. Ja, dan weet heel Zandvoort gelijk dat het hier heel gezellig is. Ja, precies. Hey, uh, zullen we doorgaan met de lijst? We zijn eh, echt begonnen met de top 40 eh, van 2016. Daar hebben we anderhalf uur de tijd voor. Dus dat wordt toch een beetje krap. Ik zal een paar nummers overslaan, maar ik zal wel zoveel mogelijk vertellen wie waar gaat staan. Op 38 vinden we namelijk Mike Perry samen met Shine Martin met die Ocean. Goed voor 438 punten. En wij gaan nu de nummer 37 draaien. Goed voor 2, 442 punten. De eerste drie weken van dit jaar heeft dit nummer op nummer 1 gestaan in de Europese top 40. Daarna is hij gezakt naar de nummer 4. Eh, en uiteindelijk op eh, twee weken lang op eh, nummer 40 geëindigd. En dan heb ik het over niemand minder dan Jamie Lawson met What Wasn't Expecting That. Prachtig mooi rustig nummer.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 Was een hele jonge leeftijd eh, begonnen. 16 jaar was ze toen ze begon. Nu ondertussen is een stuk ouder. Dit was eh, Birdie met Keeping Your Head Up. En dan gaan we naar een van jouw persoonlijke favorieten toe, Sander. Ja, naar een van mijn favorieten. Nou... Ja, naar een van jouw persoonlijke favorieten. Dat weet ik zeker. De nummer 31 die komt uit Ibiza, om precies te zijn. Deze ah. plaat is eh, goed geweest eh, voor mijn liefst 481 punten. Ik heb het al vaker gezegd, de nummer 1 heeft er 968. En de eh, laatste plaats die heeft er 120. Zij zit mooi in het midden. Ja, je mag hem zelf aankondigen, want het is jouw favoriete nummer. Mike Pasner, I took a pill in Ibiza.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 Live vanaf locatie. En als je zo kijken naar het ijs, zijn de ijsmeesters druk bezig onderhoud te plegen aan het ijs. Oftewel al het sneeuw er aan het afscheppen. En waar dat goed voor is, ja, om de baan gladder weer te maken. Ah, ik mis die Zambezi, of Zambozi, hoe heet zo'n machine? Zo'n dwelmachine? Ja. Nou, dat, dat, ding vijf minuten dichtgooien en dan met zo'n dwelmachine eroverheen. Dat zou ik wel leuk vinden. maar daar is de baan te klein voor. Ah, wel, nee joh. Dan ben je binnen vijf minuten klaar tenminste. Ja, ja, zo blijf je wel in beweging. Ja, dat is ook weer zo. Krijg het wel, wel lekker warm. Kijk, wij staan niet te vergruppen in de kou. Nou, ik heb een mooi kogeltje bij mijn voeten gezet ondertussen. Ja, jouw voeten beginnen langzaam te ontdooien. Ja. Mijne beginnen langzaam eh, aan te vriezen. Ah, oh, dan wisselen we zo even om. Ja, we draaien zo even om. Geen probleem. Hey, ehm, ja, Coldplay hebben we net gedraaid, hè? Weet je wie op 27 staat? Major Lazer samen met Justin fucking Bieber en Mo. Mo met eh, Cold Water. Meu moet ik eigenlijk zeggen, maar Mo vind ik veel leuker. Eh, op 26 staat Britney Spears eh, met g Easy met eh, Make Me. Clean Bandit met Tears op 25. En wij gaan de nummer 24 draaien. En de nummer 24 is eigenlijk best wel een zomerse plaat. Die is er ook, heeft er heel lang in de lijst gestaan. In week 3 is hij binnengekomen. En in week 27 is hij de lijst weer verlaten. Dus hij heeft de zomer lekker meegemaakt. En heb ik het over Duke Dumont met... Ocean Drive. van dit eh, jaar. In handen van de meisjes die is eh, begonnen als eh, Disneyster. En dan heb ik het natuurlijk over Ariana Grande. Dat was op televisie te zien met diverse programma's. En uiteindelijk doorgebroken als zangeres. De nummer 19 dus van dit jaar. Ariana Grande met Interview. Hey, de nummer 18 sla ik even over voor het gemak. Sam Veld, Lucas en Steve en Wolf met Summer on You. Want zo'n zomer is er dan ook weer niet nummer 17 is eh, Willy William met Ego. En op 16 staat eh, Dior samen met Elvis Crespo met eh, Bailar.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 fucking delicious. <laughs> Talk to me, God. Talk to me, baby. I'm De nummer 15 eh, van eh, dit jaar, DNC, Cake by the Ocean. Nieuw binnengekomen afgelopen jaar in eh, week nummer 10. Ehm, en dat was in eh, week 32 uitgegaan. Waardoor het dus een eh, puntenaantal heeft oh, ontwikkeld van maar liefst 609. Daardoor heel dicht naar de nummer 1 positie gaat kruipen. Maar er nog niet staat. Cake by dus van uh, eh, DNC, de nummer 15 eh, van eh, dit jaar. het eerste uur zit er alweer bijna op, zonder. Het eerste uur, mij nou, het ene laatste uur. Ja, het <laughs> ene laatste uur. ja, het is drie uur geweest, tussen drie en vijf zit ik normaal gesproken. Dus vandaar het eerste uur. <laughs> ja... Nee, het ene laatste uur zit er alweer bijna op. Zo direct na het nieuws zijn we weer bij terug met het laatste uur. De top 13 ga ik dan aan je presenteren van de top 100 van 2016 van Europa. En eh, dan gaan we ook natuurlijk kijken hoe ver eh, de meiden zijn met een eh, poffertjesactie. Of dat helemaal goed is gelopen hier op de ijsbaan. Ik zeg tot zo direct na het nieuws. ZFM wenst jullie allemaal fijn.